Kasper Meijer met het NOS-journaal. Finland en Duitsland zijn bezorgd over het plotseling uitvallen van een onderzeese telecomkabel tussen beide landen. De 1200 meter lange glasvezelverbinding door de Oostzee hield er halverwege gisternacht opeens mee op. De Duitse en Finse overheden houden rekening met sabotage. Volgens een Finse cyberveiligheidsorganisatie kan de uitval alleen het werk zijn van een externe kracht, hetzij door opzet, hetzij door een ongeluk. Zondagochtend werd rond dezelfde plek al een andere kabel tussen Zweden en Litouwen beschadigd. Volgens NSC-minister Veldkamp wilde staatssecretaris Achabar zelf dat haar NSC-collega's zouden doorgaan in het kabinet. Achabar vertrok vrijdag naar eigen zeggen vanwege de toon en inhoud van het debat in de ministerraad. Die was in strijd met wie ik ben, zei Achabar. Haar vertrek veroorzaakte een kabinetscrisis die pas laat op de avond werd bezworen. Veldkamp zegt dat toen lang met Atjabar is gepraat... en dat samen is besloten dat de rest van de NSC-bewindslieden doorgaan. De Amerikaanse president Biden wil bijna 100 miljard dollar uittrekken... voor noodhulp aan slachtoffers van orkanen Helene en Milton. Bij de twee verwoestende orkanen kwamen ruim 250 mensen in de VS om het leven. Volgens Biden is er veel meer hulp nodig voor de slachtoffers dan tot nu toe is geleverd. Twee hardlopers die een stukje over een ruiterpad liepen... hoeven toch geen boete te betalen. Een stuk van de route van de hardlopers stond onder water... en daarom maakten ze gebruik van het ruiterpad. Maar er mogen alleen mensen met een paard overheen. Twee boswachters gaven de hardlopers daarom een boete van 100 euro. Volgens de rechter waren de hardlopers wel schuldig... maar is de bekeuring wat overdreven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 4. Morgen opnieuw regen en aan de kust veel wind. Het wordt zo'n 3 graden in het noorden tot 11 graden in het zuiden.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 hasn't And babe, you're not lost. And the world's crashing down, and you cannot bear the cross. I said, baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah. I said, baby. never voelt zo goed wat ik voor je voel. It's love.